heeft geluisterd naar een nummer van eh, een album eh, van Benny Goodman, live at Carnegie Hall. Het nummer heet How High the Moon. Ehm, naast Benny Goodman eh, onder andere op vibrafoon Lionel Hampton en op piano Mary Lou Williams. Ja, en we gaan even terug naar de vorige week uitgekomen fantastische cd. De Spaarne Blues. Een cd rondom uh, Ruud Brink en Rekaard. Met de Skywars, Metropool Rob Hoeken, Ben Webster, Greetje Kouwveld, José Koning, Peter Nieuweg, Rob Hoeken. Nou, noem maar op. Eh, er zijn sommige Sommige opnames van deze cd eh, zijn nog nooit eerder op, op cd eh, eh, uitgebracht. En één is wel heel uniek die erop staat. dat is namelijk een, een, een, nummer gezongen door Geetje Kouwveld met Ruud Brink als zanger. Zij zingen een duet. Dat is ook nooit op een plaat gekomen. Dus een live opname. En daar gaat u nu naar luisteren. Als het lukt, hè? Lukt het? Ja. Ja, het gaat lukken. I Like New York in June. How About You? U hoort een, een, een, een heel speelse uitvoering van dit eh, nummer eh, door Geetje Kaalveld en door de Haarlemse tenorsaxofonist, zanger Ruud Brink. can't get my fill. And Gretje Kouwveld's looks, they give me a thrill. Holding hands in the movie show when all the lights are low may not be new. like eh, New York in June. Ja, wie niet, eh, zou je zeggen, hè? Eh, nou, deze CD is gewoon te koop bij Music and More. En het kost slechts een tientje. En u steunt daar een heel goed doel mee. Namelijk een, een blijvend monument voor twee wereldberoemde jazzmuzikanten uit Kennemerland. Descartes en Ruud Brink. Eh, mijn compaan in het organiseren en produceren van de, van de CD en de, de jazzgalas in Haarlem voor het monument is uh, eh, Berry Scholten. En Berry Scholten is eh, een oude telegraafjournalist die ook al jaren hier in Zandvoort woont. En maar in de 70 jaar speelde hij, eh, eh, hij speelt trouwens nog eh, verdienstelijk trombone en, en het is een begenadigd zanger. in de 70 jaar speelde hij nog met een illustre figuur uit Kennemerland en dat was Billy B. Jacket alias de makelaar uit Heemstede Willem Kreuger, die in Zandvoort natuurlijk wel eens een feestje heeft gebouwd. Eh, eh, Willem heeft eh, toen de tijd in zijn eigen studio heel veel platen opgenomen met allerlei Haarlemse muzikanten, amateurmuzikanten over het algemeen. En een heel leuk stuk hebben we daarop gezet. Ook al omdat Descartes uh, doet daar mee. Ook al om het feit natuurlijk dat Descartes en Ruud Brink ook veel gewoon met Haarlemse amateurs, net als ik en Berry en tientallen anderen in de Haams kroegen speelden. Barry, Boun uh, eh, Barry Scholte schreef het nummer Barry's Bounce. En dat gaat u nu horen met Descartes op trompet. En Willem Kreuger, Billy B. Jacket op sax En Barry Scholte zelf op trombone. U heeft geluisterd naar Antonio Carlos Gobim met Favela. Het is mooi weer, dus eh, voor ons ook aanleiding om wat zomerse muziek erin te gooien. Het volgende nummer is ehm, van een, ook een hele bekende, José Koning. José Koning heeft ook een, eh, een tribute opgenomen voor dezezelfde Gobim. En van, dat, eh, van die cd gaan we draaien nummer 12, Aqua de Beber. Na José Koning zelf ben ik verder gegaan met Batida, een band waarin José Koning in Zandvoort ook heel veel succes heeft gehaald. En we draaiden het nummer Sentje Ja, José Koning, de Haarlemse zangeres, die staat natuurlijk ook op de, de cd De Spaardenbloes. En die gaan we zo direct aan het einde van de uitzending even draaien. Eh, wat er ook op staat is uh, uh, dat Descartes natuurlijk zijn grote voorbeeld was eh, de Amerikaanse trompetist en bandleider Harry James. En uh, eh, Day die uh, kon hem altijd fantastisch in dezelfde stijl spelen met, met, met grote orkesten. We gaan zo direct nog wel een, een stukje draaien met een metropoolorkest met, met Day. Maar wat ook natuurlijk te gek was, dat Harry James, die maakte in de jaren 30 een opname met een met Pyro Smith, zijn eh, boogie boogie pianist uit eh, een Amerikaanse eh, boogie woogie pianist. En dat was een, een spetterende solo. En ja, toen dacht D in de jaren zeventig, nou dat ga ik ook doen. Maar dan met een, een Haarlemse pianist. En dat was niet minder dan Rob Hoeken. En u hoort ze in een tribute to Harry James. Adam? Ja, Descartes met Rob Hoeken. Nou, dat swingde wel. Nou, Descartes was natuurlijk op de eerste plaats eh, de trompetist van de fameuze Dutch Swing College Band. Hij ging daarin spelen in 1962 tot 1967 en het was eigenlijk de, de, de glorietijd van het orkest. Wat trouwens nog steeds fantastische muziek maakt en over de hele wereld trekt. Maar dat terzijde. Uh, de band stond toen onder leiding van Peter Schilperoort. En D, die, eh, ze speelde toen in, eh, in, in Berlijn, in de Sportpalast, voor 20.000 mensen. En D had zelf een, een, een stuk gemaakt en het eh, heeft de titel The Berlin Blues. En nou, u hoort de Berlin Blues met de Dutch Winkelers Band, met Peter Schilperoort, met Arie Lichthart, met uh, Dick Kaartse broer op trombone, Peter Iepma op de drums en Bob van Oven op de bas. Ik ben inmiddels verkocht voor deze geweldige cd. Adam heeft zijn best gedaan, eh, dus ik ga straks in Music and More om deze aan te schaffen voor een tientje, heb ik begrepen van Adam. Ehm, we gaan verder met eh, Charlie Parker. Eh, het album is de Cole Porter Songbook en het nummer wat we gaan draaien is What is this thing called love? Charlie Parker. Zoek ze maar zo. Nou, er is natuurlijk eh, in Zandvoort eh, regelmatig eh, jazzmuziek te beluisteren. <clears throat> Aanstaande vrijdag is er weer een jam session in Ton Aars Café Oomstee. Dat begint om 9 uur. En aanstaande zondag is er natuurlijk weer in het uh, Wapen van Zandvoort speel, nou dan mag ik zelf weer spelen met mijn Spoor 5. En daar komen verschillende gasten langs, omdat daar natuurlijk ook eh, het eh, cd'tje uh, verkocht gaat worden. de spaardenbloes. u hoorde net, op de spaardenbloes staan dus drie zangeressen. U hoorde net Greetje Kouwveld hebben we gedraaid. En we hebben net, Jeroen heeft net gedraaid met Batida, onze Harlemse José Koning. Maar ook staat eh, op deze cd eh, Jolanda uh, Kaart. Jolanda Kaart, de dochter van, van Deetje. En samen met eh, het kwartet wat ik had, samen met, met D. in de jaren negentig, hebben we een cd opgenomen. En daar stond op, staat op Fine and Mellow, een prachtige ballad, geschreven door Billy Holiday. Maar nu gezongen door Jolanda Kaart. with the gravy. Make with the shortcake. Cause Benny's coming home on Saturday. Make with the clean sheets. Make with the soft bed. Make with the hot bath. Cause Benny's coming home on Saturday. Saturday. Omit the beans, cancel the hash. Cause Benny had a plenty of that. Delete the spam, evade the stew. Benny may be skinny, but he's gonna be fat. Call up the girlfriends. Make with the party. Spread with the good news. Cause Benny's coming home on Saturday. the beans, cancel the hash. Cause Benny had a plenty of that. Delete the spam, evade the stew. Benny may be skinny, but he's gonna be fat. Call up the girl. Dit was Ella Fitzgerald met Benny's Coming Home on Saturday. Dit nummer komt van het album It's Only a Paper Moon. Het is een van haar allereerste albums. En we kennen Ella natuurlijk allemaal van haar live optredens, maar die zijn allemaal van veel later. Omdat dit eh, ja, eigenlijk best wel een heel leuk en origineel eh, album is, gaan we nog een nummer draaien. Namelijk eh, Darktown Strutters Ball. late. Be there when the band starts playing. Remember when you get there, honey. Dance all over the floor. Dance all over my shoes. When the About have fast days. ja, we zijn alweer toe aan het eh, laatste nummer van deze morgen. En eh, we gaan eruit met eh, José Koning en Ruud Brink en Peter Niewerf. Die samen nog wel eens in de Waag, in de historische Waag in Haarlem, speelden in de jaren... 80 en dit is een opname uit 1983. U heeft geluisterd naar Jeroen van Sluisdam en de Adam Spoor. Vergeet niet aanstaande zondag in het Wapen vanaf 4 uur. Spoor 5 met verschillende gasten live. En vergeet vooral niet de cd De Spaardenbloes te kopen bij Music and More in de Kerkstraat. En u hoort daar nu een nummer van José Koning met The Man I Love. when he comes my way, I'll do my best. to make him stay. He'll look at me and smile. I'll understand that in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I we both won't say a word. Maybe I will meet him Sunday. Maybe Monday. Maybe not. But still I'm sure I'll meet him someday